Jelle Visser met het NOS-journaal. Het grondpersoneel van KLM op Schiphol gaat tussen 8 en 10 uur vanochtend staken voor een hoger salaris. Zes Europese vluchten zijn preventief geannuleerd. Ook is het voor reizigers niet mogelijk om ruim bagage mee te nemen. Reizigers wordt aangeraden om zo min mogelijk handbagage mee te nemen. Het grondpersoneel staakt voor een hoger salaris. Afgelopen maandag werd er ook al gestaakt. Toen werden er 56 vertrekkende en aankomende vluchten geannuleerd. In een spoeddebat over de brexit heeft het Britse lagerhuis premier Johnson een gevoelige nederlaag bezorgd. Tegenstanders van een no-deal brexit kunnen later vandaag een wetsvoorstel indienen... waarin de premier wordt gedwongen om de brexit drie maanden uit te stellen. Volgens Johnson is zo'n verzoek desastreus voor de Britse onderhandelingspositie in Brussel. Hij wil hoe dan ook op 31 oktober de Europese Unie verlaten. De conservatieve partij heeft 21 rebellerende parlementsleden... die meestemden met de oppositie, uit de partij gezet. De brand die gisteren woedde op een boot met duikers... voor de kust van Californië heeft 34 mensen het leven gekost. De brand brak s'nachts uit toen de passagiers lagen te slapen. Vijf bemanningsleden die bovendeks waren... wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De 34 mensen benedendeks konden niet meer aan de Vlammenzee ontsnappen. Een bewoonster van de Bahama's heeft 97 zwerfhonden in huis genomen... om ze te beschermen tegen orkaan Dorian. Plas en poep overal, maar de dieren zijn gered, schrijft de vrouw op Facebook. Met muziek en airconditioning probeert ze de bange honden te kalmeren. Het water komt door de muren heen en de Bahama's zitten zonder stroom... zodat de verlichting niet werkt. Orkaan Dorian heeft op de Bahama's duizenden huizen verwoest. Vijf mensen zijn omgekomen. Op dit moment raast Dorian richting Florida... met windsnelheden tot 175 km per uur. En dan het weer. Vannacht is het droog. De minimumtemperatuur ligt rond de 13 graden.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 Yo contigo, tú conmigo. asked if I had a light. I told a joke and we shared a smoke or five. I said, I ain't got a plan, but we could hang out till the morning. Cause I don't wanna leave you said I moved a little too fast, so I gave it back. You said somebody had hurt you before and it caught you real bad. But he don't deserve you, you're gonna learn I'd never do that. I said I ain't got a plan, but we could hang out till the morning.